en de bestuurder van de auto waar hij opbotste, een vrouw van 35. Volgens de politie reed de man al een tijdje aan de verkeerde kant van de weg. Vijf andere mensen raakten gewond. In Tilburg is een man met een graafmachine ingereden op de politie. Dat gebeurde bij een manege. Agenten werden gebeld dat een man de ramen van een auto had vernield terwijl er nog iemand in zat. Toen de politie aankwam rende de man naar een graafmachine en reed hij in op de politieauto. Na het lossen van waarschuwingsschoten werd hij uiteindelijk gestopt met een taser en opgepakt. En niet alleen bij ons was de afgelopen dagen zomers warm. In Frankrijk en Spanje zijn dit weekend temperatuurrecords gemeten. Op veel plekken werd het ruim boven de 40 graden. Nooit eerder was het daar zo vroeg in het jaar al zo heet. En in Rotterdam begint rond deze tijd de klimaatmars. Volgens de organisatie doet de politiek veel te weinig voor het klimaat... en worden er verkeerde beslissingen genomen. We zien gewoon in het nieuws wat voor extreem weer we wereldwijd hebben. Uh, we zien dat de aarde opwarmt. Eh, de wetenschap ligt er niet om. En toch zien we dat er keuzes worden gemaakt... om in nog meer fossiele brandstoffen te investeren... in plaats van daarvan af te stappen. Terwijl er volgens de organisatie echt een alternatief is voor fossiele brandstoffen. We moeten eh, inzetten op duurzame energie zoals wind en zon... en daarmee onze planeet leven en veilig houden. Volgens de laatste editie in Amsterdam, toen, vorig jaar november... kwamen er 40.000 mensen naar de hoofdstad voor de klimaatmars. En dan nog het weer. Het is bewolkt vanmiddag. Vanuit het zuiden trekken er een paar buien over. De zon komt wel op sommige plekken tevoorschijn. Het is tussen de 16 en 24 graden.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 Dig out them, dig out them, dig out them, eat. Them all humpy, shake them bumper today. All of the gal with the sexy body. Hold up on no hand in the air, make me see. Jump and check out and wiggle your belly.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 Hey, yeah. And everybody having a ball. Hey, hey. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. Liverpool would shout out. Who let the dogs out? Who, who, who, Scruffy, pas Scruffy, get back, you play infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. Two Eddie girls calling them canine. Hey, VIO, but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.